7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Britse premier May hoopt dat ze met de oppositiepartij Labour... snel een akkoord bereikt over de brexit. Hoe langer het duurt, hoe groter de kans wordt dat de brexit helemaal niet doorgaat... schrijft May in een verklaring. Afgelopen week sprak ze drie dagen met Labour, maar nog zonder resultaat. De Britten hebben van de EU tot aanstaande vrijdag de tijd gekregen... om met een voorstel te komen. Vorig jaar zijn 27.000 mensen door de rechter in een psychiatrische instelling of verpleeghuis geplaatst, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er meer dan ooit. Vooral onder 80-plussers stijgt het aantal gedwongen opnames snel. Het gaat daarbij vaak om mensen met Alzheimer die thuis gevaar lopen... maar weigeren om vrijwillig naar een verpleeghuis te gaan. Gewapende mannen hebben de, geprobeerd het huis van de Mexicaanse oud-president Fox te overvallen. Fox meldt dat zelf op Twitter, maar hij zegt er niet bij hoe het is afgelopen. Hij is er kwaad over dat de beveiliging voor oud-presidenten is afgeschaft. In reactie op de overval heeft president López Obrador besloten om Fox toch weer bescherming te bieden. Tientallen scooterrijders hebben gisteren de orde verstoord in Amsterdam. Zes jongeren zijn aangehouden en hun scooters zijn in beslag genomen. Mogelijk was het een actie tegen nieuwe maatregelen die morgen in Amsterdam ingaan. Snorscooters mogen dan niet meer op het fietspad en de bestuurders moeten een helm dragen. Het weer. Het wordt een zonnige dag. Alleen in het zuiden is er wat meer bewolking... met zeer lokaal mogelijk een bui. Het wordt 16 tot 21 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger. Maandag is het nog 14 tot 19 graden.